uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Amsterdam gaat dit weekende streng controleren op de coronaregels. Uit angst voor een tweede golf wil de gemeente sneller boetes uitdelen... aan mensen die geen afstand houden. Vanwege het mooie weer is de verwachting dat het druk wordt in de hoofdstad... ook met buitenlandse toeristen. Burgemeester Halsema zegt dat musea, straatmuzikanten... en andere toeristische bedrijven een extra verantwoordelijkheid hebben... om mensen op de regels te wijzen. Dat schrijft het Parool. De Duitse politie heeft de man met de bijnaam Rambo gevonden en gearresteerd. Yves Rausch, van 31, hield zich verborgen in het Zwarte Woud in Duitsland. Hij droeg camouflagekleding en hij kent de ontoegankelijke bossen goed... omdat hij er veel tijd heeft doorgebracht. De man werd sinds zondag door zo'n 440 man politie gezocht... omdat hij vier agenten had ontwapend en sindsdien op de vlucht was. Hij had vier wapens bij zich. Het Russische leger begint een grote oefening met 150.000 militairen vlakbij Oekraïne. Dat meldt staatspersbureau TAS. Er doen ook meer dan 400 vliegtuigen aan mee en ruim 100 oorlogsschepen. Volgens Moskou moet er worden geoefend voor een grotere trainingsoperatie in september. En zitten er veel terroristen in het gebied. Oekraïne kondigde vandaag ook een militaire oefening aan in september. De relatie tussen de landen is al lang gespannen. En het lichaam dat vanmiddag bij Ameland in zee is gevonden... is van het meisje van 14 dat werd vermist. Dat heeft de politie bevestigd. Het meisje uit Duitsland verdween zaterdagavond in zee... mogelijk meegesleurd door een sterke stroming. Ze is gevonden door een duikteam van opsporingsorganisatie Search and Rescue Nederland.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 Baby, can you listen to me? without jamming. That is why my life is so slamming. I take you up to a place where you never been. Far away from home and then back again. Get ready for this and get dressed. Cause when you miss the boat, you're gonna be stressed. Yeah, three, two, one, countdown and the party has begun. Let's do it right now, let's go for it. Cause I feel for you when I show for it. S-D-A-Y-N-C. If you wanna have fun, you better call me. Get down, get down to my sound. I'm in town. Stay tuned. When you're ready, come on and tell me. I'm gonna be right there with you for the yell, see? Yeah, cause I'm talking about a change. I'm talking about a change of lifestyle. The way you went to me was very strange. Stay tuned for a while. I could have been a criminal because I live like an animal. A home prison, a man that was terrible. I was a kid, so I tried to live with it. Thinking I was a weak individual, but I was not. I was so strong until the music helped me get along.